Radio 501. Zo, nou, daar ga ik eens even voor zitten. Wel, wel. Gaat hij weer van die leuke grappen maken? Ja. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Dit is donderslag op donderdag bij Heldere Hemel. Het is vandaag 3 november 2011 en dit is aflevering 81 van Donderslag. Welkom, welkom, welkom. Welkom bij Radio 501. We zijn er weer vanuit stuur 11 met donderslag van thee tot bier. Je hebt het al gemerkt, dit is vandaag weer de daverende donderdag bij Radio 501. En die duurt ook vandaag weer tot 12 uur vannacht. Ik ga vanmiddag weer twee uur met lekkere muziek vullen. Maar ik heb ook straks Rob aan de telefoon. En om half drie Theo Verriet met een nieuwe blabla blog. Ook de plaat voor je hoofd en de donderdisc. Ook een nieuw recept en een nieuwe agenda. Als de donder nu naar muziek. De band Wolvendeel van hun gloednieuwe cd Foghorn is dit track nummer 4. En die heet Swindler. Offendale heet de band. En ze hebben een prachtige cd gemaakt. Het is een Nederlandse band. En de cd is nu uit. En eh, ja, ik kan hem echt aanraden. Het is een geweldig eh, mooie cd geworden. Hoevendeel heet dat. Wat ook een mooie cd is geworden. En die is van 2011. En die is van Popper Chubby. En het nummer van de nieuwste cd. Back to New York City. En die is uitgebracht op het Provoke label. is dit A Love That Will Not Die. Well, it's freezing in the city. There's ice upon the ground. The bow is like a no man's land. Snow is falling down. I've been all the way to Union Square. But all I found was a memory of a love that was not there. Well, it's lonely time this evening without you to call my name. I guess I drove your heart away. I guess I am to blame. comfort those who cry. And all I have is a memory of a love that would not die. You never want enough. You never ask for much. Just a tender moment. Just a velvet touch. Now the temperature is falling, and my dreams are melting away as I sit here. Cause another day the is weer donderdag en het is even na tweeën. En dan heb ik Rob Rikaar aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik bel je natuurlijk weer voor een tip van de sluier. Ja. Ja, dat, eh, kan even niet. Hoe bedoel je, kan even niet? Ik, ik weet het nog niet. Wat weet je ik nog niet? Ik weet nog niet wat het wordt. Dus ik moet nog even... Je weet er niet wat het wordt? Oh, dus... We... Het, het is nog een verrassing. We moeten wachten tot half bier? Ja. Ik ben bang van wel. ik, ik, hoop dat ik het dan weet. Jongen. Ehm, ja, het is niet anders. Nou, eh, dan draai ik in ieder geval eh, een, een, eh, een platenkeuze die jij al eerder hebt gedaan. Oh? Ja, die draai ik nu. En dan uh, spreek je straks om half bier. Want er valt naar toch niks te raden. En ik dacht, de dijk met de, de, blues laat je niet los. Of hoe heet het nummer ook alweer? Ja. De, de, de blues laat je niet alleen zoiets. Het is wel, de blues verlaat je nooit.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 Dat je kwam bij die kruising, kon rechts, links of rechtdoor. Je pijl gooi je neer, waar doe je het voor? Je kijkt achterom, maar geen schip dat je ziet. Je dan de blues wel willen verlaten de blues verlaat jou niet. De blues verlaat jou niet. Je staat bij die kruising, rechts, links of rechtdoor. Of terug naar je oorsprong, via oud karrespoor. Je ziet hem bij liggen, daar ooit neergegooid je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou nooit. kanten op. Links, rechts, heen of terug, opeens denk je stop. Zo blijf je tobben tot je as is verstrooid. Je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. maar de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. Always look the other way when I'm trying. my heart can find resolve. I just want peace of mind with a love I can depend, with a lover and a friend. I need to find someone with the purest heart and mind. It's the heart hardest thing to find. nieuwe album van Julian Lennon, de zoon van John Lennon. Dit nummer heette Looking for Love. En het album dat is van 2011 en het heet Everything Changes. Ja, prachtig mooi is dat album. Eh, zeker de, moeite van het beluisteren waard. Brown Eyed Blues, Ben Harper. Ah. being here with you today. steeds even mooi naar te luisteren. Ja, dan komen we bij heel iets anders terecht. Dat is namelijk van Patty Lebel en Jos Stone. En het nummer heet Stir It Up. zal af het allemaal vandaan halen. Wat een geluid kunnen ze maken. Prachtige stemmen. En eh, de, een vult ook mooi de ander aan in dit nummer Steer It Up. Eh, in 2009 ben ik met eh, Rob de Greeuw naar de prestatie geweest van een nieuwe cd van de Portugees Sean Riley en Show Slow Riders. Ja, zo heet het. Slow Riders. En het nummer van die cd wat ik hier laat horen heet Talk Tonight. blog.nl 3 november 2011. Een IQ van 90. Als je wat slimmer bent, begrijp je dingen vaak sneller dan als je wat dommer bent. Met dit gegeven wordt zo goed als overal rekening gehouden. Er zijn scholen voor domme mensen en scholen voor slimme mensen. Er zijn tv-programma's voor domme mensen en tv-programma's voor slimme mensen. En er zijn kranten voor domme mensen en kranten voor slimme mensen. Wat helaas ontbreekt, is een aparte snelweg voor domme mensen en een aparte snelweg voor slimme mensen. Terwijl dat eigenlijk toch wel heel hard nodig is. Als je niet zo slim bent, is het namelijk levensgevaarlijk om met 130 km per uur over de snelweg te razen, terwijl je op hetzelfde moment probeert te begrijpen wat al die verkeersborden betekenen. Ergo, als domoor zie je die borden waarschijnlijk niet eens, omdat je je ondertussen heel erg afvraagt waar al die controlelampjes op je dashboard verdienen. Daar moet iets aan gebeuren. En dus is er nu een club opgericht die zich speciaal richt op de niet zo slimme automobilisten. Ze heet de Club van 90. En dat 90 slaat op het gemiddelde IQ van de leden. Proefondervindelijk is vastgesteld dat een gemiddelde domoor tot een snelheid van maximaal 90 km per uur op een verantwoorde manier aan het verkeer deel kan nemen. De Club van 90 roept haar leden daarom in ieders belang op om niet harder dan 90 km per uur te rijden. Natuurlijk is zo'n slag op de weg niet altijd even leuk en kan het soms misschien zelfs tot irritatie of agressie leiden. Met de speciale Club van 90 sticker die de leden op een auto plakken, hoopt men echter begrip te kweken bij de snelle slimmerikken. Ik wil iedereen oproepen om toch vooral een beetje rekening te houden met Club van 90 leden. Ze hebben het in het dagelijks leven al moeilijk genoeg. Eigenlijk moeten we er trots op zijn dat deze mensen zich ondanks al hun beperkingen toch redelijk vlot over de snelweg voort kunnen bewegen in ons toch wel erg drukke landje. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. De hele week is er alweer een hoop gedoe over de uitzetting van Mauro naar Angola. Claudia de Brij zingt daar een lied over. Meneer de minister, wel te rusten. Slaap maar lekker, hier in Holland ben je thuis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten. Stuur Mauro en de anderen maar naar huis. Denk vooral niet aan uw oude idealen. Gooi de principes die u had maar overboord. Denk maar niet aan hoe ze hem straks komen halen. En droom maar fijn van uw regeerakkoord. Denk maar niet meer aan uw tijd als burgemeester. Aan wat u toen over die haatzaaiers dacht. Vier jaar later blijkt u toch verwante geesten, meneer de minister. Slaap zacht. niet aan jou. Droom maar lekker rustig van de regels. Aan de uitzondering wordt maar niet gedacht. Want daaraan zie je pas de Als we ze niet hebben gezien op het journaal. Denk maar niet te veel aan al die verre woorden Waarin het Nederlands gedroomd wordt in de nacht. Van voetbal, Sinterklaas en mooie woorden, meneer de minister. Slaap zacht. Ja, de nieuwe cd van uh, Gare du Nord 2011. En van die nieuwe cd... Gucci My baby puts on his aftershave. I love to watch him as he sprinkles different En als je meer wil weten over deze groep, ga dan naar www.hartogmusic.com. Paul George en Ringo, de Beatles uit de havenstad Liverpool. Vandaag speelden zij Day Tripper.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 My mind plays tricks sometimes when I'm feeling down. I wanna be the someone who you can believe. I wanna hear your voice say you'll come to me. naar Radio 501. Dit is donderslag. Dit is de Radio 501 Daverende Donderdag. En die duurt tot 12 uur vannacht. En ik ben er tot 4 uur in jouw radio. En dit is Traveling Riverside Blues van Led Zeppelin. tot vrijdagavond 10 uur eh, van de groep Dog. En heet All You Need Is Sex. En morgenavond om 10 uur kun je in de Arwin en Johnny Show horen welke plaat de nieuwe plaat voor je hoofd wordt. En die wordt dan gekozen om precies 10 uur. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld.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 Toch geef ik om hem. Dankzij hem wordt er onderzoek gedaan en kan ik langer leven met mijn donornier. Tom? Tom is donateur van de Nierstichting. Hanneke is een nierpatiënt die leeft dankzij een niertransplantatie. Vele nierpatiënten wachten hier nog op en moeten dialyseren om in leven te blijven. Donateurs van de Nierstichting geven nierpatiënten toekomst. Word ook donateur. Kijk op nierstichting.nl. De Nadine Foundation en Radio 501 presenteren. 2 december 2011 in Schouwburg Park in Horen. Een spetterende benefietavond om het leven van Nadine Beemsterboer te vieren. Het concert van 2011 tegen zinloos geweld. Reserveer tijdig een tafel in de brasserie, waar Ramon Beuk gastronomische hoogtepunten serveert. Om half negen volgt een spectaculaire muziekavond met Rozer, Bart Zijlstra, crystals, The Dazzling Dancers, John Carthouse, The Soldiers en de afterparty verzorgd door DJ Dennis van de Geest. Kaarten A 29,50 euro, inclusief het boek Man, ik bel je zo terug van Wanda Beemsterboer Avenarius zijn verkrijgbaar bij Schouwburg het Park in Hoorn. Kijk voor meer informatie op www.nadinefoundation.nl 2 december 2011, Schouwburg het Park in Hoorn. De opbrengst van deze memorabele avond wordt beschikbaar gesteld aan War Child. Nadine Forever Heaven Memorial. geweld eindigt, waar respect begint. Een gewone kip in Nederland loopt nooit buiten, maar zit in een dichte schuur met duizenden anderen. Ze wordt maar zes weken oud. Zij betaalt de prijs voor het goedkope vlees in uw supermarkt.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 de slag is begonnen, hartelijk welkom. Voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld, je luistert naar de Radio 5 Leen Daverende Donderdag. En dit is donderslag tot bieruur. En ik zit in Studio 11. Zo, en dan zijn jullie nu weer helemaal op de hoogte. Straks heb ik nog de nieuwe donderdisc, de platenkeuze van Rob en een nieuw recept voor de avondmaaltijd. En die hoor je om ongeveer kwart voor bier. En vlak voor de klok van bieruur heb ik een nieuwe muziekagenda. Na de break van 2 startte ik met Wonderwall van Oasis. En als derde plaat hoor je zometeen de donderdisc. En de tweede plaats van dit uur is van Simon en Kipsy. En eh, samen met uh, Wouter Hamel. En die heet Make My Day. I just let you. You manipulate, you instigate. Love and time turn into hate. Oh, what a beautiful day. I wanna go outside and play. Pretty sharp things like my blade. stuck in your back as you lay. 501. Daverende donderdag. De donderdisk is vandaag tot middernacht recht in de ogen van de dijk. racisten, er zijn fascisten en klojo's. mafkees en mafketels en no-no's. Met een bord voor een kont. hebben we gekozen in de redactievergadering gisteren. Bij de redactie van Donderslag. Dit is Black Summer. Black Bandit heet de band en die komt uit Nederland. Dat is van een cd van dag 2008. Black Summer, Roll. En dat is afgeleid van een rollercoaster. Oftewel een achtbaan. All the President's Man. Dat is van een Nederlandse groep. En die heet Kalsberg. Kalsberg. rape or murder. I don't need a pistol or knife. I don't have to bug you to get you into my life. houdt die naam? Carls Burke op zijn Engels. All the President's Man. In het eerste uur heb je hem ook al gehoord. Ben Harper. Her name was Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend one day alone. But she couldn't be satisfied. have everything. You have everything to lose. She made herself a better nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. side. She had diamonds on the inside. Diamonds. A candle throws its light into the darkness. And a nasty world so shines. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why. First ask. En dat is van Ben Harper. Je luistert nog steeds naar Radio 5 Leen, de daverende donderdag tot middernacht. En dit is donderslag tot bieruur en om half drie zometeen, dat schieten we lekker op, de platenkeuze van Rob Ricaar. Maar eerst een prachtig mooi nieuw nummer van The Hype. Het is een Nederlandse groep. En het is van een album uit 2011, is net uit. En ik heb gekozen voor Travel Log. show the answers that Trevor En het album van The hype heet Have You Ever... Nee, Have You Heard The Hype. En het is een album van 2011, is net uit. Uit België, daar komt vandaan Sela Sue, Crazy Suffering Style. het is weer om en erbij half bier. En dan heb ik weer aan de telefoon Rob Likaan voor zijn fabuleuze platenkeuze. in het eerste uur wist hij nog niet wat hij ging kiezen. Nu hopelijk wel. Eh, Rob, eh, wederom eh, hartelijk welkom. wat is de platenkeuze? Wat gaan we verwachten? Ja, nou, ik, zal het je zeggen. Ik, het is gelukt. Oh, je hebt wat gevonden. Ja, je had, je had al een oude platenkeuze gedraaid en ik heb er ook nog eentje gevonden. Oh. die we al een keer eerder gehad hebben. Oh, is dat zo? Ja, maar ze hebben net een nieuwe LP gemaakt. Eh, ja, een nieuw album. Dus dat komt goed uit. De Cowboy Junkies. De Cowboy Junkies? Ja, die hebben net, net, net uit. Dus... Oh, dat is leuk. Ja. Ja. En die, eh, die heb jij meteen aangeschaft op een holletje naar de winkel in de rij en huppakee. Ik had hem eh, meteen bij de, bij de, bij de in, in Den Haag. Ja. En dat is die nu ook alweer uitverkocht. Maar er komt wel weer een nieuwe lading. Maar je hebt hem wel of niet? Of heb je het album niet kunnen aanschaffen? Ik heb hem wel. Oh nee, het kon zijn dat je een eh, single had. Eh. Nee, ik was te laat. Nee. Ja, ja. Oké, dus je hebt het album. Ja. En hoe heet het album? Sing in My Meadow. Sing in My Meadow. Ja, en het is uh, de vorige keer, het is uit, een, uit de serie. Ja, hoe bedoel je uit de serie? een drie of zo? de Nomad-serie. Ja. Dit is deel 3. En de vorige keer hadden we volgens mij een nummertje van van Denim. Ja, Denim Demons. Ben ik even kwijt. Vorige keer hadden we van deel 2. Ja. Van de Nomad-series. Mm En eh, nou, nu deel 3. Dus het is een soort trilogie, of ga, denk je dat we eh, nog, nog verder doorgaan? Er komt er nog één. Komt oh, nog, nog eentje. Ja, maar die, is, die nog komen. Ja, dat zal weer een jaartje duren, denk ik, minimaal. Nou, nou deze was ook, want eh, die, die deel 2 was begin 2011 en deze is nu eind 2011. Oh, Eind, ja, eind, ja. ja. We zitten toch weer aan het eind, joh. Gaat toch snel, hè? gaat hard. Ja. En dit is alweer, uh, ja, je zou het niet geloven, maar dit is alweer aflevering 81 van Donderslag. Oh, het schiet lekker op. Ja, ik, eh, ja, ik zie het gestaag doorlopen zo. Ja. Eh, de Cowboy Junkies. Ehm, ik weet niet of er nog meer over te vertellen is of dat je er meer over kwijt wil. of ik ga je hem gewoon aankondigen hij is wat, eh, het is wat ruwer dan de vorige. Het is, wat meer, eh, het is een beetje... Ja, hier schrijven ze dat het eh, vooral geïnspireerd is op Miles Davis en, en Neil Young. Ja. Neil Young en Crazy Horse en, en The Birthday Party en Captain Beefheart. Nou, dat klopt wel, denk ik. Mm -hmm. Dus het, de vorige was wat, wat rustiger. Deze is meer snerpende gitaren, maar wel leuk. Oké, nou, we maar. hem ja, ik ga hem aankondigen. En ik heb hem inmiddels binnen hier, zie ik. Hij komt nu, eh, ik kan hem nu gaan starten. En dan eh, kondig jij hem maar aan. Oké, nou daar komt hij dan, hè. De Cowboy Junkies van Del 3 uit de Nomad-series Sing in My Meadow met het nummer Late Night Radio. Oké, bedankt. Tot de volgende keer. Hoi. Hoi. weer een mooie plaatkeuze van Rob Ricard, de Cowboy Junkies. Robert Cray, denkt niet dat hij weg is. Hij is er nog steeds, maar hij maakt niet zoveel uh, platen meer op dit niveau. Meer op blues niveau. En dit is Right Next Door Because of Me. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear through these thin walls. Around midnight I heard them shout. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, Who is he? She mumbled low. He said, Baby, don't you lie to me no more.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 Donderslag. en natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor. Donderslag. Vandaag maken we carbonades. Een hoofdgerecht voor vier personen en de bereidingstijd is 20 minuten en de overtijd is 35 minuten. Voor dit gerecht heb je een broodrooster nodig en je hebt een ovenschaal nodig met een afmeting van 25 bij 30 centimeter. De volgende ingrediënten heb je hierbij nodig. 2 sneetjes volkorenbrood zonder korst, 2 theelepels honing, 2 eetlepels grove mosterd, 4 ribcarbonades, één duopak of zak krieltjes met een eh, gewicht van ongeveer 700 gram. 750 gram zoete uien en die snijden we in partjes. Twee eetlepels olijfolie. En voor de materialen, dat heb ik net al gezegd, hebben we een broodrooster nodig en een ovenschaal. En die moet dan 25 bij 30 centimeter zijn ongeveer. En hij moet ingevet worden. We gaan dit als volgt bereiden. Verwarm de oven voor op 200 graden. Rooster het brood in de broodrooster of leg de sneetjes 10 minuten in de opwarmende oven. Meng intussen de honing met de mosterd in een kommetje. Bestrijk dan de bovenkant van het vlees met het honing-mosterdmengsel. Verkruimel het geroosterde brood in een kom. Voeg erbij peper en zout naar smaak toe. Strooi daarna de broodkruim over het vlees. Breng de krieltjes met de ui, olie en voeg peper en zout naar smaak toe. Schep dit mengsel in de ovenschaal en leg het vlees er bovenop. Bak dit in de oven in ongeveer 30 à 35 minuten goudbruin en gaar. Heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur dit dan naar rvd501.accessforall.nl En wie weet zit jouw recept in de volgende uitzending.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 Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is inbegrepen. Radio 501. Radio 501. Dit is eh, de Nederlandse zangeres Celine Cairo. En het nummer heet Got Me Good. about my own body and soul. You got me rolled up in the corner now. I got nowhere else to go. I got nowhere else to go. I lost control and I got a little thing that I wanna say. Cause tonight I got the spend our days in each other's arms. Cause I feel like we got something. je er klaar voor? Hier komt de nieuwe muziekagenda. Op 9 november speelt Popa Chubby in de boerderij in Zoetermeer en op 16 november in de kelder in Amersfoort. Vanavond speelt Fischer Zie in de Melkweg in Amsterdam, aanvang half 9. Morgen 4 november kun je naar het optreden van Johnny Winter. Hij speelt in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Op donderdag 10 november speelt Kenny Wayne Shepherd in de Melkweg in Amsterdam. Op zaterdag 12 november speelt Barrel House in het verenigingsgebouw in Bovenkaspel. Op 3 december kun je naar het Rhythm and Blues Festival in het cultureel centrum De Tamboer in Hogeveen. Niels van der Gulk speelt op 4 november in de kleine zaal van Paradiso in Amsterdam. Aanvang half vijf smiddags. middags. Ook op 4 november speelt Ben Saunders in de grote zaal van de Waardse Tempel in Heerhugowaard. Aanvang half 10. En op 5 november speelt Gardunor in de grote zaal van de patronaat in Haarlem. En dat begint om 8 uur s avonds. Op 6 november treedt Mary Black op in het Theatercarré in Amsterdam. Aanvang is 8 uur s avonds. Op 7 november treedt uh, Triggerfinger op in de Melkweg de Max in Amsterdam. Aanvang 8 uur. En op 8 november speelt Gino Vanelli in de grote zaal van Paradiso Amsterdam. En hij begint om half 9. Tot zover de agenda van vandaag. En als je agendatips hebt voor de periode na 10 november... mail dat dan naar rvd 51 nu de laatste plaat en dat is de gloednieuwe single van Tim Akkerman. En die was ooit de zanger van Direct. En die single heet Non-Zero. precious moments, and all of us know that we're soon getting older, and they won't ever come again. They're squares and there's triangles, they can hurt you. There's edges and star spangled propaganda, twisting everything round the bend. eyes turn white and black. When it's been red, there's no turning. Such beautiful words, but so unrewarding and we don't even know this is. Put all of the value on education, filling them up with the same information, but let me do it how I answer. op donderdag. Eh, dit was donderslag aflevering 81 vanuit Studio 11. Altijd om 4 uur schakelen over naar de Koepoort. En daar nemen mijn collega's het van mij over. Daar is namelijk de centrale studio van Radio 501. De Radio 501 Daverende Donderdag is er op deze 3 november ook weer tot middernacht. Of zoals we bij Radio 501 zeggen, Spooky Night, oftewel spookuur. Je bent te bereiken op e-mailadres rvd501.accessforall.nl Ik ben ook te bereiken via de social pages, Facebook, Twitter en Hives. En dat onder de naam RVD 501. Natuurlijk kun je Radio 501 ook vinden op deze social pages en dan onder de naam Radio 501. En dat dus aan elkaar geschreven. Je e-mail voor Radio 501 kun je sturen naar studioradio Eens even kijken wie we gaan bedanken. Eh, Theo Verriet bedankt. Rob bedankt. Het Radio 501 team bedankt. En eh, jullie thuis natuurlijk hartelijk dank voor de aandacht. En het was weer gezellig. En ik ben de volgende week weer met een nieuwe donderslag op dezelfde dag, dezelfde tijd en dezelfde zender Radio 501. En dan vandaag ook weer een Hork Jantje. Hork Jan dronk Ranja met een rietje op een Amsterdams terras. Dat moest van Sofietje. Dat was blits in die tijd. Dat was hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Helder hemel. Het was overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. Nou, eh. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk.